Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Donald Trumps topadviseur Steve Bannon vertrekt uit het Witte Huis. Volgens een woordvoerder is dat in gezamenlijk overleg met hem besloten. Bannon begon bij Trump als campagneleider... en werd later zijn belangrijkste strategisch adviseur. Bannon gaf eerder leiding aan de rechtse nieuwssite Breitbart. Hij is de zoveelste naaste medewerker van Trump die vertrekt of is ontslagen... Eerder vertrokken onder andere zijn adviseur Nationale Veiligheid, stafchef en belangrijkste woordvoerders. Het is nog altijd niet duidelijk wie de aanslag heeft gepleegd in de Finse stad Turku of wat zijn motief was. Zeker één man viel op de markt in de stad in het zuidwesten van het land passanten aan met een mes. Daarbij vielen twee doden en raakten zes mensen gewond. De politie heeft een verdachte in zijn been geschoten en gearresteerd. Onderzocht wordt nog of er meer aanvallers waren. Maar daar zijn volgens de autoriteiten volgens nog geen aanwijzingen voor. Het is nog onduidelijk of de aanslag terrorisme was. Het lijkt erop dat Nederland de fosfaatdoelstellingen voor dit jaar makkelijk gaat halen. Voor het hele jaar legde de EU op dat er 8,2 miljoen kilo minder fosfaat geproduceerd zou worden. In de eerste helft van dit jaar is het al 8,3 miljoen kilo minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De fosfaatproductie is vooral gedaald doordat er minder melkkoeien zijn. En ook krijgen de dieren ander voer, waardoor er minder fosfaat in hun poep zit. Ajax-speler Sanchez vertrekt naar de Premier League. De Colombiaan vertrekt voor 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een Ajax-speler is betaald. Met de transfer komt een einde aan een roerige periode rond de voetballer. De laatste twee wedstrijden tegen Heracles en Rosenborg zat Sanchez niet bij de wedstrijdselectie... omdat Keizer vond dat hij niet genoeg gemotiveerd was. Het weer vanavond en vannacht vooral aan de kust een bui, morgen ook buien in het binnenland.